Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Jordanië zijn drie Amerikaanse militairen gedood bij een droneaanval. Nog eens 25 militairen raakten gewond. De aanval was op een basis in het noordoosten van Jordanië, bij de grens met Syrië. Volgens president Biden is de aanval het werk van militanten die gesteund worden door Iran. Hoe het kan dat de drone niet is onderschept is niet duidelijk. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Gaza... dat Amerikaanse militairen in de regio door een aanval zijn omgekomen. Drie West-Afrikaanse landen stappen per direct uit het regionale samenwerkingsverband ECOWAS. De militaire regimes van Mali, Burkina Faso en Niger hebben dat in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. Volgens de drie landen is het samenwerkingsverband na 50 jaar afgedreven van de idealen van de oprichters... Ook zijn de regimes boos over de sancties die het samenwerkingsverband heeft opgelegd... na de staatsgrepen in de drie landen van de afgelopen jaren. In Duitsland hebben dit weekend opnieuw honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen extreem rechts en de politieke partij AFD. Onder meer in Hamburg, Osnabrück en Düsseldorf gingen mensen de straat op. De demonstraties in Duitsland begonnen twee weken geleden. Aanleiding is de onthulling dat politici van onder meer de AFD... eind vorig jaar spraken over een plan om Duitsers met een migratieachtergrond het land uit te zetten. In de eredivisie heeft Volendam thuis verloren van Fortuna Sittard. Het werd 0-1. Eerder vandaag speelden Feyenoord en FC Twente gelijk. De wedstrijd tussen de nummers 2 en 3 op de ranglijst eindigde in Rotterdam in 0-0... Bij Go Ahead Eagles tegen NEC werd het 2-2 en dat was ook de uitslag bij Heerenveen tegen AZ.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 Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world is holding back. The time has come to. The world is holding back. The time has come to. A world the time has come to dial the galvanize time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button.